Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het oosten van Afghanistan is een belangrijke Al-Qaeda-leider gedood... meldt de Afghaanse inlichtingendienst NDS. De Egyptenaar Abu Musin al-Masri werd gezien als de nummer 2 van de terroristische organisatie. Details over de omstandigheden rond zijn dood zijn niet bekendgemaakt. Masri stond sinds 2018 op de Amerikaanse lijst van meest gezochte terroristen... In de Verenigde Staten wordt hij beschuldigd van het beramen van de aanslagen op Amerikaanse staatsburgers en het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Er komt voorlopig geen lockdown in Napels en omgeving. De gouverneur en van de regio Campanië had daarop aangedrongen... maar is na overleg met de Italiaanse regering tot de conclusie gekomen... dat een lockdown in één regio niet haalbaar is. De verwachting is wel dat er vanaf morgen of overmorgen voor heel Italië strengere maatregelen gaan gelden, nu het aantal besmettingen blijft oplopen. Volgens Italiaanse media gaan scholen helemaal over op digitaal onderwijs, gaan nachtclubs dicht en moeten cafés en restaurants om 6 uur s avonds sluiten. In de eredivisie heeft Heerenveen van Emmen gewonnen. Thuis werd het 4-0. Pek Zwolle wist thuis niet te winnen van Willem II. Die wedstrijd eindigde zonder doelpunten. Utrecht heeft Twente de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. In de Galgenwaard werd het 2-1 voor de Utrechters. En aan het begin van de avond vestigde Ajax een nieuw Eredivisie record door in Venlo VVV met 13-0 te verslaan. Nooit eerder maakte een club op het hoogste niveau meer dan 12 doelpunten in één wedstrijd. Vannacht om drie uur komt er weer een einde aan de zomertijd. Dan gaat de klok een uur achteruit. De klok gaat op 28 maart volgend jaar weer een uur naar voren.